Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Oost-Oekraïnse stad Gaskov is een raket ingeslagen in een appartementencomplex. Daarbij zijn zeker één dode en drie gewonden gevallen, zeggen lokale autoriteiten. Het dodelijke slachtoffer zou een oudere vrouw zijn. Reddingswerkers zoeken in het complex naar mogelijke andere slachtoffers. Er is ook veel schade. Op een foto is te zien dat het gebouw in brand staat. In meerdere Oekraïnse steden waren het afgelopen weekend raketaanvallen. In Gerson kwamen daardoor gisteren drie mensen om het leven. Ruim 35.000 mensen hebben vorig jaar in Nederland een eerste asielaanvraag ingediend. Dat is 44% meer dan het jaar daarvoor en het hoogste aantal sinds 2015. Syriërs vormen opnieuw de grootste groep asielzoekers, meldt het CBS. Het gaat om ruim een derde van het totaal. Daarna volgen Afghanen en Turken. Amerika vermoedt dat Israël achter de aanval zit op een militaire fabriek in de Iraanse stad Isfahan, ten zuiden van de hoofdstad Teheran. Dat meldt persbureau Reuters. Op sociale media is te zien dat een gebouw door iets wordt geraakt... waarna er een explosie volgt. Volgens Iran gaat het om een aanval met drones. Het land zegt er drie te hebben uitgeschakeld. Een woordvoerder van het Israëlische leger wil tegenover Reuters niks zeggen over het incident. Iran heeft Israël nog niet beschuldigd van het uitvoeren van de aanslag. Wielrenner Fabio Jacobsen is in de slotrit van de Argentijnse ronde van San Juan ontsnapt aan een valpartij. Terwijl hij in volle vaart sprintte om de rit zegen, drukte een toeschouwer een telefoon tegen zijn hoofd. Daardoor werd zijn racebril van zijn gezicht geslagen. Maar die wielrenner bleef overeind en kwam als tweede over de finish achter Sam Welsford. Jacobsen crashte twee jaar geleden bij een sprint in Polen. Hij liep toen zwaar letsel op en was lange tijd uitgeschakeld. Het weer, is bewolkt en regenachtig bij een graad of 4. In de ochtend regent het lokaal in Limburg, maar op andere plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 9 graden. Later op de dag in het noordoosten buien met mogelijk hagel.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 I'm on charge now. Step by step, then left by left, I walk ahead and get my life back. I'm not a train. is dancing Behind movie scenes, behind the movie scene Sabirani She's the one that keeps the dream alive From the morning past the evening to the end of the light Priyampuru Vacheron government warning about that motion of the life of the dams they're building.